Kees met het NOS-journaal. Tenen zijn het nieuwe Griekse parlement en de interimregering beëdigd. Het zakenkabinet onder leiding van premier Pika een rechter, moet het land besturen tot aan de nieuwe verkiezingen op 17 juni. Het kabinet bestaat vooral uit professoren en diplomaten. Hun belangrijkste taak is het voorbereiden van de nieuwe verkiezingen. De 300 parlementariërs die bij de stembusgang op 6 mei werden gekozen, zullen maar een paar dagen in functie blijven. Vanwege de nieuwe verkiezingen wordt het parlement uiterlijk zaterdag alweer ontbonden. Het proces voor het Joegoslavië-tribunaal tegen Radko Mladic is voor onbepaalde tijd geschorst. Rechter Ori besloot dat na afloop van het voorlezen van de openingsverklaring van de aanklagers gisteren en vandaag. De aanklagers hebben een groot aantal processtukken te laat overhandigd aan de verdediging en daardoor hadden de advocaten van Mladic onvoldoende voorbereidingstijd. De rechters komen zo spoedig mogelijk met een beslissing over de vraag wanneer het proces verder gaat. Mladic's advocaten hebben om een schorsing van een half jaar gevraagd. De nieuwe luchthaven van Berlijn gaat pas volgend jaar maart open. Dat heeft de burgemeester van Berlijn bekendgemaakt. Tot vorige week was het de bedoeling dat het nieuwe vliegveld op 3 juni in gebruik zou worden genomen. De opening werd uitgesteld toen bleek dat er nog veiligheidsgebreken waren. Daarna werd er rekening mee gehouden dat het vliegveld na de zomer zou worden geopend, maar dat wordt dus pas volgend jaar. De Duitse minister van Verkeer heeft een onderzoek ingesteld. Hij zegt dat er signalen van ernstig mismanagement zijn. De directeur van het vliegveld is op non-actief gesteld. FC Den Bosch en Willem II hebben in de eerste wedstrijd van de play-off om promotie naar de eredivisie gelijk gespeeld. In Den Bosch bleef het 0-0. De tweede wedstrijd is zondag in Tilburg, dat duel is beslissend. Het weer zonnig, in de loop van de middag wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen meer bewolking en in de middag en avond enkele buien.